Zes uur. Waterbalgemoed met het CRWS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV betaalt werkloosheidsuitkeringen... zonder te controleren of werknemers zijn ontslagen of vrijwillig zijn vertrokken. Dat leidt tot veel fraude door arbeidsmigranten uit Polen, Bulgarije, Turkije, Marokko... en vermoedelijk ook door Nederlandse werknemers, meldt Nieuwsuur. Ze stoppen zelf met werken en vragen een uitkering aan... terwijl ze daar alleen bij ontslagrecht op hebben. Medewerkers van het UWV en uitzendbureaus hebben de fraude aangekaart... maar het UWV lijkt daar weinig mee te hebben gedaan. In Os zijn er vier kinderen herdacht die omkwamen in een elektrische bolderkar op een spoorwegovergang. Zo'n 500 nabestaanden en andere direct betrokkenen kwamen bij elkaar in een theater. Anderen konden de bijeenkomst volgen op een beeldscherm in het voetbalstadion. Met de begeleidster van de vier kinderen gaat het lichamelijk een stuk beter. Geestelijk heeft ze nog wel een lange weg te gaan, werd op de bijeenkomst gezegd. In de zaal werd een regenboog van glowsticks gemaakt en werden liederen gezongen. Rechters moeten meer veroordeelden TBS kunnen opleggen, vindt minister Dekker, die daarvoor nog dit jaar met een wet komt. Nu wordt TBS vaak niet opgelegd als iemand zich niet wil laten onderzoeken. De discussie hierover laaide weer op na de moord op Anne Faber. De man die bekende haar te hebben gedood... weigerde in een eerdere zaak zich te laten behandelen. Na bijna een halve eeuw heeft Museum Rotterdam een gestolen schilderij weer terug. Het portret van Maurits van Oranje werd in 1607 geschilderd door Michiel Jans van Mierenveld. In 1970 werd het uit Museum Rotterdam gestolen... en afgelopen voorjaar dook het op bij een veilinghuis in Middelburg. Een kunstkenner tipte het museum daarover. Het weer nog. Vanavond zijn er blede opklaringen. De temperatuur zakt vannacht naar 9 graden aan zee tot 4 in het binnenland. Morgen veel zon en dan is het 18 tot lokaal 22 graden. Woensdag wordt het nog een paar graden warmer. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A4, de richting Amsterdam, verknopen Nieuwe Meer 4 kilometer. Vanuit Diemen naar Amstelveen, de A9. 5 minuten vertraging bij Amstelveen Oost. Bij Amsterdam vertraging op de A10. Vanaf knooppunt Watergasmeer naar knooppunt Meer Een half uur vertraging na een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. Maar dat geldt niet voor de A10 tussen Osdorp en Watergasmeer. Daar staat 9 kilometer file. Twee rijstroken zijn nog dicht. Verder op de N203 vielen rijden naar Alkmaar...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 The other day Come to our party. lady then did try for to be pacify. My, she was a grand old critter, roving like a bull. She was beautiful. Madame Peters couldn't imitate her. She opened up her mouth, northeast, west, and south. his foot. frying pan. Ramona Beckley voorspelde in 2015 dat nieuwkomer Cleona Hagen heel snel haar stempel zou drukken op de Ierse en Britse country muziek scene. Trouw aan die woorden heeft Cleona inderdaad de scene rand veroverd. Onlangs is van haar het album Secret Love verschenen, met daarop het aanstekelijke McCarthy's Party, waarmee ik opende. Welkom en ik wens je weer ontzettend veel luisterplezier. Robert Mitzel is afkomstig uit Louisiana, maar woont al jaren in Ierland, waar hij ook zeer bekend is. Zijn nieuwe single She's My Baby brengt hij nu voor het voetlicht. Ook Lisa McHugh is een ster in Ierland. En zij sluit dit blokje heel toepasselijk af met Bye Bye. on the sofa with my best friend. I've had my share of fun and fooling around, but those days are gone and my feet's on the ground. I want a wife, two kids, and a white picket fence. She's my baby, and I love her. There never will be any other. She's everything in a woman I could ever. and I love her. I cannot wait to discover what life will bring on the road to happiness. Yes, she's my baby.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 Ze is afkomstig uit de Appalachian Mountains. Geboren met folk en country in haar bloed komt ze uit een lange rij zangers, muzikanten en gitaarbouwers uit Oost-Kentucky en West-Virginia. Als autodidactische gitarist begon Marta al op jonge leeftijd met het schrijven van songs. Ze heeft het podium gedeeld met Ricky Skeks en Merle Travis. En na twee succesvolle tournees in Europa woont Marta een deel van het jaar in het Franse Bordeaux. Deze Texaanse troubadour legt haar ziel en zaligheid in elke song hetgeen duidelijk wordt via haar nieuwe album Dancing Shadows, met Hillbilly Top als mijn favoriet. Dat was Martha Fields met de song van het album van de maand. Nu Phil verder met My Chevrolet. Richie G. Dalton oogste successen tussen eind jaren 70 en begin jaren 90. Daarna werd het angstvallig stil rond haar. Ze is bekend om haar gruizige, krachtige stem.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 These young desperados who can't be tied down have driven me almost insane. Mama, I never pick winners. I've only myself from the start. Well, I've chosen men I could love with my body, but none I could touch. Abby Gardner is de dobro-speelster en leidster van het akoestische folk- en bluegrass vrouwentrio Red Molly. Ze is een volleerd songwriter die al eerder op de solotour ging met het album Hope uit 2011. Toen bleef ze dicht bij haar Red Molly geluid. Wishes on a Neon Sign omvat een genrekruising. Grotere, klinkende inspanning vol met wervelende toetsenborden, achtergrondzangeres en elektrische gitaren. Het muzikale palet van Abby Gardner heeft zich duidelijk verbreed hetgeen ook blijkt uit een song als Wallflower Days. I don't know where to begin, but I know I can't keep it all in. It doesn't really work that way. Gotta say what I need to say. if I make mistakes. I don't wanna be the quiet one. Wanna jump in and have some fun. So we make a pot of jambalaya. Yeah, Mardi Gras is coming soon. The wallflower days are through. So come on, baby, take my hand. We'll listen Velen denken dat het origineel van Hello Trouble van Buck Owens is. Niets is minder waar. Orville Couch en Eddie McDuff schreven het in 1962 en Orville's versie reikte tot een vijfde plaats in de country charts. De original van deze week. Woke up this morning, happy as could be. I looked did I see walking up my sidewalk, just as plain as day. Here comes trouble that I never thought I'd see when she went away. Hello, trouble. Come on in. Talk about heartaches or in the world you've been. Well, I ain't had the miseries since you've been gone. Hello, trouble double welcome home. Well, I'll make a pot of coffee and let you rest your shoes. You can tell me those sweet lies and I'll listen to you. Cause I'm just a little part of the life you live. But I'd rather have a little bit of trouble and to never know the love you give. Hello, trouble. Come on in. Talk about heartaches. Where in the world you been? Well, I ain't had the miseries since you have been gone. Hello, trouble, trouble, trouble. Welcome home. Laura Benitez is een zangeres en songschrijfster uit Californië, die samen met haar begeleidingsband The Heartache in lokale clubs en zalen optreedt, om er op Amerikanige intercountry honky-tonk en rockabilly nummers te vertolken. Almost the Right One, Casa Michello, is afkomstig van haar meest recente album. Je Country Songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Zangeres, gitarist en songwriter Lea Kliphuis kwam in 2010 na een muzikale reis door de Verenigde Staten met haar debuutalbum Can I Come By. Een folkrockplaat geïnspireerd door onder andere Emmylou Harris, Bruce Springsteen, Johnny Cash en Loretta Lynn. In januari 2016 zag haar tweede album, The World Owes Me Nothing, het levenslicht. Daarop is A Long Way From Home terug te vinden. Koopman ontdekte al op jeugdige leeftijd de gitaar en ontwikkelde zich tot een country, rock'n'roll en bluesgitarist van formaat. Naast een gedegen kennis van het Amerikaanse rootsrepertoire schrijft hij zijn eigen tekst over alledaagse onderwerpen, met een dosis humor en soms een kritische ondertoon. In 1999 maakte Koopman zijn eerste soloalbum, Stumbling Blocks, waarvan I Don't Stumble When I Sing afkomstig is. Tot slot van dit blokje kun je luisteren naar Clementine Volker met One More Last Night. Take a breath, step I was still a kid. I did not stumble that bad, just a little bit. I could hardly breathe, and it got worse on every fucking word. Seemed to be a curse. and always alone. when you're feeling lonely, you don't know what you're going through. Yeah, but I got a song, and it's the only for me, the only thing. Cause I don't stumble when I sing. Well, I don't know what caused it all but it feels like talking through a wall. Any way you can, you avoid a chat, and you are so afraid you might get laughed at. And always alone, but when you're feeling lonely, they don't know what you're going through. Yeah, well, I've got a song. Yeah, stumble until I die. I'm gonna ask the Lord for the reason why. And he'll probably say, son, don't get me wrong, but I guess you were born just to sing a song. And always alone, feeling so lonely. You don't know what you're going through. Yeah, but I've got a song. It's drag you in. come after me. I'll give my heart to be sacrificed just to have was het blokje country uit eigen land. Binnenkort verschijnt er van James Carruthers een album met songs van George Jones. Someday My Day Will Come is hier de voorbode van. Someday my day will come. I won't need a thing at all. Yes, I can stand pride. say just what I feel. Someday my day will come when dreams become reality. It's a tiring path we travel through. For each step I take, Lord, I'm set back to. We all have roles in life to play. And I'll play a great one someday. Someday, my dear. my cup will overflow. Someday my day will come, and I'll watch my ship as it comes in. My castles won't be made of sand. Someday my day will. true love right in my hand. Someday my day will come.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 Haar album Southern White Lies scoorde nummer 2 positie in de jaarlijst van de Euro-Americana Charts in 2016. Er is net een nieuw album uit, genaamd Dancing Shadows. Er staan veertien door Marta gecomponeerde songs op, waarvan Suki er één is. Zoals ze zelf zegt, de songs vertellen haar levensverhaal uit het verleden en het heden. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. knocking at my door, hounds howling at the moon. Walk on down that hill, you want me missing you soon. Ashes to ashes and dust to dust. I got me nobody, and everyone I can trust. Well, I'm the queen of my cavern, hold my own on Wrecking Creek. Got no faith in no one bedrock with my kinfolk's bones above. My babies are hungry. Well, mama's got lots of love. Well, they creep down here from Branchland and over from West Hamlin. shadows on the wall. Smell of smoke and wild onions. caring, hold my own on Raccoon Creek. Got no faith in no one, only my bare feet. Dance shadows on the wall, dance shadows on the wall. Smell of smoke and wild onion, yeah, that's what I recall. Dance shadows on the wall, Dance shadows on the wall. Smell of smoke and wild onion. That's shadows on the wall. hoor graag artiesten die zich voornamelijk bezighouden met één genre en die laten horen dat zij dit beheersen. Ik moet zeggen dat voor A Good Time Call met mijn keuze Daytime Drunks wel voldoet aan wat country rockliefhebbers wensen. Well, I woke again quarter past and got boozing on my mind. My wife took the kisses of beer in the fridge, so I'm off to find another daytime drunk. My partner help me waste my time. drink alike. We're birds of the same feather, but no one likes to drink alone. So let's drink alone together. Biertijd is een prettig vooruitzicht, maar Terry Lee Palmer moet toch nog even wachten. Want ik plak er nog een uur aan vast. Zometeen nog een uur country. hard it's hurting. And still stressing over my girlfriend.